van 3 uur. Dit is door Negens met het NOS-journaal. Minister Ascher heeft naar eigen zeggen een stevig gesprek gehad... met vertegenwoordigers van Nederlands-Turkse organisaties. Hij had de organisaties uitgenodigd omdat hij vond dat die nadrukkelijk afstand moesten nemen... van bedreigingen en intimidaties in de nasleep van de poging tot staatsgreep in Turkije. Ascher zei tegen de organisaties dat die alleen gesprekspartner van het kabinet kunnen zijn... als ze democratische waarden verdedigen. Volgens Ascher hebben de vertegenwoordigers afstand genomen van de intimidaties. Aan het overleg deden 15 Turks-Nederlandse organisaties mee. Het Duitse chemiebedrijf Bayer heeft de Amerikaanse zaadveredelaar en producent van gewasbescherming Monsanto gekocht. Het is de grootste overname ooit door een Duits bedrijf. Bayer koopt Monsanto voor 59 miljard euro. De afgelopen maanden deed Bayer al een paar keer een overnamebod, maar de aandeelhouders van Monsanto vonden dat telkens te mager. Een zwakbegaafde man uit Vianen is veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging... voor kindermisbruik en het maken en verspreiden van kinderporno. Justitie had vijf jaar tegen hem geëist. De man kwam in beeld door een melding uit de Verenigde Staten. Bij het verzenden van foto's waarop te zien was dat hij een baby misbruikte... had hij zijn volledige naam gebruikt. In Frankrijk is opnieuw een minderjarige terreurverdachte opgepakt. Het is een scholier van 14 of 15 jaar oud... die op het punt zou hebben gestaan om een aanslag te plegen. De Franse politie pakte de leerling vanochtend op in het noordoosten van Parijs. Zaterdag werd ook al een minderjarige terreurverdachte opgepakt. Ze zouden zijn benaderd door strijders die actief zijn in Syrië. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Cazeneuve, zegt dat jonge Fransen steeds vaker vanuit Syrië worden geronseld. Het weer volop zon, temperatuur 29 graden op de Wadden en 32 in Brabant of Limburg. Morgen met 26 tot 30 graden nog altijd erg warm. Later op de dag volgt bewolking en vanaf vrijdag is het dan koeler en wisselvallig. Dit is verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen knoop het Rotterpolderplein en Beverwijk 7 kilometer file met een half uur vertraging.